Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste dag van de gesprekken over een nieuw kabinet zitten erop. PVV-leider Wilders zei opnieuw dat hij samen wil regeren met de VVD... en ook met de BBB en NSC, de Partij van Omtzigt. Maar die zegt dat hij nog niet klaar is om te onderhandelen. Hij wil eerst praten over de problemen in Nederland. Ja, ik denk dat van belang is dat alle partijen zeggen hoe het verder gaat met dit land... Ehm, ook omdat eh, zelfs de eh, coalitie die de heer Wilders aangegeven heeft... bij lange na geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Dus het lijkt ons verstandig dat alle partijen nou eens vertellen... wat ze verder met het land willen doen. Partijleden van de VVD komen vanavond bij elkaar. De ene helft wil wel in een kabinet met Wilders stappen. Anderen, onder wie partijleider Jessel Gus, ziet dat niet zitten. Vanavond worden er waarschijnlijk opnieuw Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. De gevangenen komen uit de gevangenissen in Jeruzalem en op de westelijke Jordaanover. Waarschijnlijk worden de gevangenen geruild voor Israëlische gijzelaars, zoals de afgelopen dagen ook is gebeurd. Dat zegt correspondent Nasra Habiballah. Nou, de verwachting is dat Hamas vanavond tien Israëliërs eh, vrijlaat en twee mensen met een eh, Russische nationaliteit. Dat melden Israëlische media. En Hamas die zegt dat Israël in ruil daarvoor 30 eh, Palestijnen vrij zal laten. Dat gaat allemaal om vrouwen eh, en minderjarigen. Eh, maar Israël die heeft dat nog niet bevestigd. Verder is bemiddelaar Qatar optimistisch dat er een verlenging van de gevechtspauze komt tussen Hamas en Israël. De bestaande gevechtspauze loopt binnen 24 uur af. En je hebt het waarschijnlijk al gezien op je socials, want de Spotify Wrapped van dit jaar is er weer. Daarin kan je zien welke muziek je dit jaar hebt grijs gedraaid. En uit al die info komen wat interessante feiten. Zo is de best scorende artiest wereldwijd, Taylor Swift. Haar liedjes zijn meer dan 26 miljard keer gestreamd. En de populairste track onder Nederlandse luisteraars... dat is Stiekem van Goldband en Maan. En wij checkten vanmiddag op straat wat mensen daar nou van vinden. Die heb ik zelf ook wel veel geluisterd. Ik had het niet, niet, niet per se verwacht van Nederland dat het meest beluisterde nummer was... maar ik ik snap het wel, het is een leuk liedje en was op een gegeven moment wel heel erg in. Ik ben echt niet van dat soort muziek, nee. Ik, ik hou wel echt een... Eh, als ik een keuze zou moeten maken is het echt een beetje rap of hip hop of een beetje R&B. Uh, eh, maar voor de rest andere genres luister ik niet echt. Vind ik ook wel goed nummer, heeft het goed gedaan. Maar je hebt hem niet opgezet volgens je Spotify rap? Nee, dat niet. Dat niet. Maar als hij op de radio was, vond ik hem wel altijd leuk. Ook The Weeknd en Boef zijn artiesten die het afgelopen jaar vaak zijn gedraaid in ons land. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur snel. En komende nacht gaat het bijna overal vriezen. Morgen begint mistig. Daarna vaker zon en fris. Het wordt dan hooguit een graad of twee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.